Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het Nederland heeft het reisadvies voor Griekenland gewijzigd. Mensen wordt geadviseerd een verblijf in Griekenland extra goed voor te bereiden... en alert te zijn op veranderingen in de situatie. Door de financiële onrust kan er in Griekenland misschien niet worden gepind. Mogelijk kan er dan ook niet meer met creditcards worden betaald, waarschuwt het ministerie. Het adviseert mensen voldoende contant geld mee te nemen om alle kosten in Griekenland te dekken, ook onverwachte kosten. Daarnaast is het verstandig om een goede verzekering af te sluiten, zodat onverwachte kosten zijn gedekt. De Europese Centrale Bank vergadert vanmiddag telefonisch over het noodkrediet aan Griekenland. Zonder steungeld van de ECB worden de pinautomaten niet meer gevuld en vallen de banken om. Een faillissement van Griekenland is dan aanstaande. In totaal heeft de ECB al zo'n 90 miljard euro aan de Griekse banken overgemaakt. En de afgelopen dagen werd duidelijk dat steeds meer landen, vooral Duitsland, moeite hebben met het verlengen van die noodsteun. Het is onzeker of de banken in Griekenland morgen weer opengaan. EU-president Tusk blijft zijn best doen om Griekenland in de euro te houden. Op Twitter schrijft hij dat Griekenland deel uitmaakt van de eurozone en dat dat zo moet blijven. Hij heeft contact over de situatie met de andere 18 landen van de eurozone. Gisteren liep Griekenland weg bij de onderhandelingen van de eurogroep over de redding van het land. En op de E40 in België is een Britse bus gekanteld met 34 Britse kinderen en 8 volwassenen. Zeker één persoon is omgekomen, mogelijk de chauffeur of zijn bijrijder. De kinderen zijn bevrijd uit de bus en hun verwondingen lijken mee te vallen. De bus is tegen de pijler van een brug gereden en daarna gekanteld. De weg is volledig afgesloten en al het verkeer richting Jabbeke wordt bij Nieuwpoort van de snelweg E40 afgeleid. Het weer, eerst droog en af en toe zon.